en dat het Nederlandse volk trots op haar kan zijn. De Volkskrant spreekt van een waardig afscheid... en roemt de koninklijke grandeur van Beatrix... Volgens het Algemeen Dagblad treedt Beatrix af in de wetenschap dat de kroonprins er samen met zijn gezin klaar voor is. Trouw maakt een vergelijking met de situatie in Groot-Brittannië. Prins Charles, de Britse troonopvolger, maakt daar al jaren een tragische indruk. En dat heeft Beatrix haar zoon niet willen aandoen, schrijft Trouw. Premier Horts van Curaçao heeft de koningin bedankt voor al de jaren van liefde en compassie voor Curaçao. Was bijzonder blij dat de koningin in haar toespraak het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk heeft genoemd. De Surinaamse oud-president Venetiaan acht de kans aanwezig dat een nieuwe generatie in het Koningshuis een verbetering kan brengen in de betrekkingen met Nederland. In de buitenlandse media is er veel aandacht voor het aftreden van koningin Beatrix. In Duitsland wordt haar serieuze stijl en werklust geroemd. En volgens de BBC zien veel Nederlanders Beatrix als een tweede grootmoeder. De Washington Post zegt dat de bekendmaking komt op het moment dat er in Nederland een debat woedt over de toekomst van het Koningshuis. Beatrix was de lijm die een samenleving die steeds verder verdeeld raakte bij elkaar hield, schrijft de krant. De rechtbank doet vandaag uitspraak in het liquidatieproces... door justitie omschreven als het proces van de eeuw. Tegen zes van de elf verdachten is levenslang geëist. Voor het eerst heeft het OM een deal gesloten met een crimineel... die een moord op zijn geweten heeft, kroongetuige Peter Laes. Zijn verklaringen vormen het hart van het bewijs... dat justitie tegen de elf verdachten heeft verzameld. Het weer eerst droog, maar in de loop van de middag gaat het regenen. Het is behoorlijk zacht, met maximaal rond 10 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad ze op de A8 vanuit Zaandam op het Koenplein 3 kilometer. Op de A15 Rotterdam Europoort bij Rotterdam Charloes 4 en bij Spijkenissen 2 kilometer.